Een op de drie Nederlandse studenten en scholieren stelt plannen om naar het buitenland te gaan uit vanwege de coronacrisis. Sommigen gaan helemaal niet, om geen studievertraging op te lopen. Dat zegt Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs, na een enquête onder ruim 650 studenten en scholieren. Jaarlijks gaan tienduizenden Nederlandse studenten naar het buitenland. Dat levert veel ervaring op, meer dan online alternatieven, zegt Nuffic. Reisaanbieders gaan nog altijd in de fout bij het aanbieden van vouchers voor reizen die zijn geannuleerd vanwege de coronacrisis. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Volgens de toezichthouder moeten de reisaanbieders consumenten beter informeren over hun rechten, met name over het recht om geld terug te krijgen. De ACM heeft veel klachten over TUI en Corendon binnengekregen. Die bedrijven hebben inmiddels beterschap beloofd. Sigaretten met smaakjes als aardbei en mango worden verboden. Staatssecretaris Blokhuis wil daarmee e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Volgens hem is de e-sigaret voor veel jongeren een opstapje naar het roken van gewone sigaretten. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut bleek vorige maand dat e-sigaretten schadelijker zijn voor de gezondheid dan gedacht. En dat jongeren ze aantrekkelijk vinden vanwege de exotische smaakjes. Klanten houden zich steeds minder aan de coronaregels, zeggen winkeliers. Ze houden geen anderhalve meter afstand of ze komen met het hele gezin fun Brancheorganisatie Detailhandel Nederland hield een enquête onder ruim 300 leden. Ongeveer de helft van de winkeliers ziet meer discussies door de coronaregels. Eén op de tien winkeleigenaren zegt dat er ook meer agressie is tegen winkelpersoneel of tussen klanten onderling.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 so clean Oh. 太。 <laughs>

hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.